7 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Verzekeraar ASR wil stoppen met het toekennen van bonussen en beloningen in aandelen. De top van het bedrijf krijgt er vanaf volgend jaar, net als de rest van het personeel... zo'n 3% loonsverhoging per jaar bij, meldt de Telegraaf. De aandeelhouders moeten het plan nog wel goedkeuren. Vorig jaar keerde ASR nog flinke salarisverhogingen uit aan de top... toen de overheid geen aandeelhouder meer was. De gemeenteraad van Enschede gaat akkoord met een steunplan voor FC Twente. Met dat plan is 14 miljoen euro gemoeid. In ruil voor de steun moet de club kaarten beschikbaar stellen voor Enschede'ers met weinig geld... en moet FC Twente zo snel mogelijk het trainingscomplex in Hengelo verlaten... en terugkeren naar het trainingscomplex in Enschede. Ook het bedrijfsleven schiet FC Twente met miljoenen te hulp. Het Britse parlement heeft ingestemd met de wet die zeker moet stellen dat Groot-Brittannië vrijdag niet zonder akkoord uit de EU vertrekt. Zowel in het Hogerhuis als in het Lagerhuis was daarvoor een meerderheid. Ook premier May wil geen no-deal brexit en heeft in Brussel al om uitstel tot 30 juni gevraagd. Vandaag gaat premier May naar Berlijn en Parijs om daarover te overleggen. Bij een brand in een garagebox in Breda is een man van 49 zwaar gewond geraakt. De politie denkt dat het een gerichte aanslag was, maar over het motief kan of wil de politie nog niets zeggen. Het slachtoffer is door buren onder de douche gezet en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. De Consumentenbond wil dat mensen makkelijker kunnen zien hoe gezond of ongezond een product is. De bond heeft daarvoor de zogeheten Nutri-score bedacht. Producten worden met een sticker gerangschikt van A tot en met E... Een A-product is gezond en producten met de letters daarna zijn steeds ongezonder qua calorieën, suikers en vetten. Het weer, zonnige periode vandaag, in het zuiden wel bewolking met kans op buien.